Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Let op als je straks met de bus of trein moet. Er wordt vandaag opnieuw gestaakt in het streekvervoer. Het OV-personeel wil meer salaris en een beter rooster. Welke bus en trein er precies uitvallen is niet bekend. Reizigers krijgen het advies om vooraf de reisplanner te checken. Ook donderdag leggen medewerkers in het streekvervoer het werk neer. Treinen van NS en ook de meeste bussen en trams in de Randstad rijden wel. Het kabinet wil dat het uitbuiten van arbeidsmigranten strafbaar wordt. Nu komt het vaak voor dat bijvoorbeeld Roemenen en Bulgaren veel te weinig betaald krijgen of veel te veel moeten betalen voor hun huis. De daders komen er nu nog vaak weg mee. Maar dat moet anders, zegt minister Van Gennep. Wat je nu ziet is dat je eh, mensenhandel moet bewijzen. Eh, dat is best ingewikkeld eh, voor arbeidsmigranten. Terwijl je wel vaak in de praktijk echt stevige situaties ziet. Mensen in stapelbedjes slapen, in kamers zonder ramen, zonder douche. Daar moet je op een gegeven moment ook echt tanden voor hebben in de wet om dat aan te kunnen pakken. Werkgevers moeten volgens haar ook beter checken of de boel geregeld is... als ze via een uitzendbureau een arbeidsmigrant willen inhuren. Bij Giro 555 is in een jaar tijd ruim 180 miljoen euro binnengekomen... voor slachtoffers van de oorlog in Oekraïne. Met het geld hebben hulporganisaties eten en onderdak kunnen regelen. Via Giro 555 wordt er ook geld ingezameld voor de slachtoffers van de aardbevingen in Turkije en Syrië. En gisteravond zijn in Parijs de FIFA Awards uitgereikt. Messi werd verkozen tot beste speler van het jaar. En dat was ook Nederlands succes. Sarina Wiegman is de beste vrouwelijke coach van het jaar. It's just incredible to be here right now and to celebrate women's football in the world. Um, so we have heroes now, they're all in the room. Um, little girls have their idols, they, they have inspirations. Ja, ze zegt dat ze blij is dat het vrouwenvoetbal steeds meer aandacht krijgt. In 2017 en 2020 werd Wiegman ook al beste vrouwelijke coach. En oud-bondscoach Louis van Gaal werd tijdens een speciale avond ook in het zonnetje gezet bij de KNVB. Hij is benoemd tot officier in de orde van Oranje Nassau. En dan nog het weer. Het is bewolkt en kans op wat regen. Later droog en zonnig, een graad of zes. ZFM, verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Tussen knooppunt Beverwijk en knooppunt Kooimeer 20 minuten vertraging door een ongeluk.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 I know this will big growing when I be telling the fibs. Now, you said your trust is getting weaker. Probably cause my lies just started getting deeper. And the reason for my confession is that I learned my lesson And I really think you ought to know the truth Because I lied and I cheated and I lied a little more But after I did it, I don't know what I did it for I admit that I've been a little immature With your heart like I was the predator In my book of lies I was the editor And the author, I forged my signature And I apologize for what I did to you Cause what you did to me I did to you said I'm leaving Cause she can't take the pain It's hard to continue this love, it ain't the same Can't forget the things that I've done inside her brain Too many lies committed, too many games She feeling like a fool getting on the last train Trying to maintain but the feeling won't change I'm sorry for the things that I've done and what I became Caught up in living my life in the fast lane Blinded by lights, cameras, you know the frame I don't know the reason why I did these oh, things well, I had emotions are drained. Cause a lie and a lie and a little lie lie. Now your emotions are drained. No, no, no, no, baby kind to my girl Even though I love her and she all in my world I give her all my attention and diamonds and pearls She the one that make me feel on top of the world Still I'm lying to my girl, I do it I lie and I lie and I lie and, and I lie Till there's no turning back I don't know why I lie and I lie Till I don't know who I am But then I tell myself is het te ver om daar te komen.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 satisfied goodbye. You said you'd return. You said you'd be mine till the end of time. But don't wait any longer. Why don't you come back? Please hurry, why don't you come back? Please hurry. Come back she come? van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 ZFM. Jacques Chirac Het spijt me, ik wil dat je weet Habibti, ik ben het probleem het para, je para nog steeds. Want die fast life mij is een greep beland op een echte party. Weer verlamd door die fles Bacardi.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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Vandaag rijden er opnieuw minder streekbussen en treinen van regionale vervoerders. Een deel van het personeel staakt weer om cao-eisen kracht bij te zetten. Deze week zijn de werkonderbrekingen vandaag en donderdag. Het kabinet wil het slecht behandelen van arbeidsmigranten strafbaar stellen. Dit soort misstanden kunnen al niet volgens de huidige regels... maar de regering vindt dat de daders er nu nog te makkelijk mee wegkomen. De Surinaamse protestleider Stefano Biervliet is weer vrij. Hij organiseerde de demonstratie eerder deze maand tegen de regering. Die liep uit op plunderingen en de bestorming van het parlement. Biervliet zat tien dagen vast. Hij zegt dat hij niets met de rellen te maken had. Het weer, eerst bewolkt met wat lichte regen. Vanmiddag af en toe zon en het wordt zo'n 7 graden.